Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Ondanks een nieuwe lockdown in Israël zijn opnieuw duizenden betogers de straat op gegaan om te protesteren tegen premier Netanyahu. Hij wordt beschuldigd van corruptie en ze willen dat hij vertrekt. De betogers houden hem ook verantwoordelijk voor het coronabeleid. Demonstranten zeggen dat ze hun baan zijn kwijtgeraakt door de economische neergang in Israël. In Londen zijn negen agenten gewond geraakt bij het beëindigen van demonstraties tegen de Britse coronamaatregelen. De politie besloot de demonstraties te stoppen omdat betogers zich niet hielden aan afstandsregels. Demonstranten gooiden daarop met flessen en agenten sloegen met hun wapenstok. 16 betogers zijn aangehouden. Politieke partijen in Amsterdam willen dat het kabinet de leiding neemt bij de bestrijding van het coronavirus. Ze zeggen dat het zicht op het virus in de stad verdwijnt, terwijl de regio de meeste besmettingen van het land heeft. D66 wil betere uitleg van de aanpak van het virus in de winter. De VVD vindt dat burgemeester Halsema en het college afwezig zijn en wil dat er beter wordt gecommuniceerd in wijken met veel besmettingen. De brandweer in Zeeland is tijdens en na het onstuimige weer van gisteravond en vandaag 140 keer uitgerukt. Vooral in Zeeuws-Vlaanderen was het raak. Bomen en grote takken vielen op wegen en op woningen en bedrijven. Enkele daken raakten los vanwege de wind en de vele regen leidde tot ondergelopen straten. Ook zijn tientallen strandhokjes omvergeblazen. Wielrenster Anna van der Breggen is voor de tweede keer in haar carrière wereldkampioen geworden. In Italië pakte ze na een solo van meer dan 40 kilometer goud in de wegwedstrijd. Titelverdedigster Annemieke van Vleuten werd tweede. Van der Breggen werd donderdag al wereldkampioen tijdrijden. Het weer. Vanuit het noordoosten trekt regen over het land.